7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het dodental van het opgeleide geweld tussen Israël en Gaza is gestegen tot 7. Volgens Palestijnse bronnen zijn zeker zes inwoners van de Gazastrook om het leven gekomen. Israëlische media melden dat een Israëlische man werd gedood door een raket uit Gaza op zijn huis in de kustplaats Ashkelon. Het zou de eerste Israëlische dode door een raketaanval zijn sinds 2014. De Turkse regering is woedend over de luchtaanvallen van Israël. In Gaza werd een gebouw getroffen... waarin het Turkse staatspersbureau Anadolu een kantoor heeft. In Wageningen is om middernacht op het 5 meiplein het bevrijdingsvuur aangestoken. Daarmee is de viering van Bevrijdingsdag in het hele land officieel begonnen. Het vuur ging met loopgroepen met fakkels naar gemeenten in het hele land. Vanmiddag is in Wageningen het bevrijdingsdefilé met 1500 oudstrijders en andere militaire veteranen. Verspreid over het land zijn er verder 14 bevrijdingsfestivals. Noord-Korea heeft bevestigd dat het een oefening met raketsystemen heeft gedaan. Staatsmedia melden dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un erbij was... en dat hij zelf het bevel tot vuren gaf. Ook benadrukte Kim de noodzaak om het gevechtsvermogen te vergroten. Gisteren maakte Zuid-Korea bekend dat het Noorden een serie korte afstandsraketten had afgevuurd boven zee. Dat was de eerste raketlancering in anderhalf jaar. In Venezuela is een legerhelikopter neergestort. De zeven militairen die erin zaten zijn op het leven gekomen. Het toestel stortte neer in bergachtig gebied in de buurt van de hoofdstad Caracas. Het gebeurde niet ver van de militaire academie... waar op dat moment president Maduro op bezoek was. Maduro probeert zijn band met het leger te verstevigen... na de mislukte staatsgreep van oppositieleider Guaido afgelopen week. Het weer afwisselend zon, wolken en enkele buien... met een stevige noordwestenwind. Het wordt hooguit 9 tot 12 graden. Ook de komende dagen nat en fris. Vanaf woensdag wat zachter, maar het blijft nat.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 And I respect your gangster. Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking that we don't sleep on the weekend. Wifey's a little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night. It'll be alright if y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on. I really wanna be with you. Be with you. I wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. out of line or get out of pocket. So I made sure canary sit out your locket to protect you. I get out and cock it, and you know the barrel of my big enough to spit out a rocket. Oh. You gon' play dumb if pops do come through. I gotta keep the top up if my drop do come through. But I know the boutiques and shops you run through. So I cop her one and cop you one too. You always get a daily page, weekly ring. Plus, you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm Springer. At first, you was something I denied, something I would slide just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide. Cause the entree ain't as good without something on the side, you know really wanna be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you. I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a tin of your perfume. It's gonna be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum rapper, so keep it on the down low. Call the car seller. You seen what happened with Mr. Big and R. Kelly? Uh. You know I.